Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iemand opgepakt in de zaak van de doodgereden Tamar. meisje van 14 werd anderhalve maand geleden doodgevonden bij een dijk in de buurt van Marken in Noord-Holland. Waarschijnlijk is ze aangereden. De bestuurder reed door. Een paar weken geleden werd al een zilvergrijze Mazda teruggevonden en nu is de eigenaar verhoord. Hij zit niet vast, want de politie verdenkt hem voorlopig alleen van het doorrijden na een ongeluk. In de Amerikaanse staat Oregon hebben meer dan 500.000 mensen hun huis moeten achterlaten. Op veel plekken staat bos in brand. Ook in het stadje van deze vrouw zijn huizen en gebouwen verbrand. We all have to help each other, you know. It's going to be really hard, but we're going to get through it. Minstens vier mensen hebben de natuurbranden niet overleefd. De politie houdt rekening met meer doden. Vermoedelijk worden nog lichamen ontdekt als uitgebrande huizen worden doorzocht. Als jij een drankje bestelt bij je Big Mac, krijg je daar geen plastic rietje meer bij. En op je McFlurry zit geen plastic dekseltje meer. McDonald's Nederland vervangt ze door versies van karton, omdat dat goed is voor het milieu. Het scheelt in ons land 100 miljoen rietjes en 17 miljoen deksels per jaar. En voetbalstadions zitten vanaf volgende maand weer ietsje voller. Volgens de baas van de Eredivisie gaan de clubs als proef weer wat meer mensen toelaten. Dat is hard nodig, want nu hebben ze vaak moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Mochten wij in januari met vol publiek kunnen spelen... dan redt die sector het wel. Heb je na januari nog met beperkt publiek... dan zullen een heel aanzienlijk clubs gebruik moeten maken van het loket in Den Haag. Nu is er al één club die steun gaat aanvragen bij het kabinet. Hij wil niet zeggen welke. De Eredivisie begint trouwens morgenavond met Heerenveen en Willem II het weer dan nog. De zon schijnt vandaag volop, behalve in het noorden. Daar blijven de wolken wat langer hangen. Het wordt 20 tot 24 graden vandaag. In het weekend heb je iets meer bewolking en wordt het ietsje koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland vertraging op de A7 de richting Friesland vanwege de werkzaamheden. Tussen Weringerwerf en Brezandijk 20 minuten op onthoud.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 Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij. Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd. En dat je mij versterkt, dat waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken.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 In de zaak van het doodgereden meisje Tamar uit Marken is een man uit Duitsland verhoord en aangehouden als verdachte. Het is de eigenaar van de grijze Mazda die volgens de politie meer dan vermoedelijk betrokken is geweest bij het ongeval. In Spijkenisse is vanochtend meerdere keren geschoten. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie heeft zeven mensen aangehouden. Het weer op de meeste plaatsen zon, in het noorden meer stapelwolken. Het wordt maximaal 24 graden. It is everyone dies alone.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 Al weet ik vaak niet hoe. Oh, oh, oh, oh, weet oh. wat doen. Het lijkt genoeg. Ik deed een hoop dingen fout, vergeet me, oh heer. Ter verdediging, ik handelde uit noodweer. Voelde me onoverwinnelijk en loog weer maar dat nooit meer Mijn mama zei me maak je los van je ketting Voel je vrij en tel je blessings, oké Ik ben druk, maar bel mijn vader van de week En zeg dan dat ik meer van hem hou dan dat hij weet Bij mijn demonen op de sofa, ze vragen wil je thee Ze weten dat ik eerst ergens anders ben geweest Want ik ben niet alleen, ik tel de stappen in het zand En het strand roept de zee Alles is gezegend Misschien komt alles goed En alles in erin. Al weet ik vaak niet hoe. Oh, oh, oh, oh, oh. Hey, Ik weet niet wat doen, het lijkt nu. Ah, ik was zo moe dat de duisternis kwam. Zat in mijn vechten vlucht, maar ik wilde niet huilen als man. Nog steeds even onbevangen, maar de onschuld kwijt. Vraag maar, wat wil je weten over schaamte en spijt? Hè? Wie wil je zijn op het hoogtepunt van het feest? Ik was verslaafd aan het zoeken, ben het denk ik nooit geweest. Maar vandaag met een kroon op mijn hoofd, ik leef. Ik dank God, want ik ben er nog steeds. Ik was al thuis vanaf het prilste begin. En dat laatste wat me rest, is het duikende verledenheid uit het adelaarsnest. Bij storm of wind stil, ik hoor je stem. Ogen en oog met iemand die me door en door kent. Alles is gezegend, misschien komt alles goed. Al weet ik vaak niet hoe. Oh, ik oh, oh, oh, weet niet wat we doen, het lijkt genoeg. Alles is gezegend. Alles is. Alles is gezegend. Alles is. Zelfs wanneer ik kijk naar wat ik mis. Alles is gezegend. Zolang we gewicht geven aan licht. En ik heb nachten dat ik denk, maar de ochtenden zijn blind en vergevingsgezind.